Marjan Koekoek met het NOS Journaal. President... Oh, dat is tegen het zere been van Moskou, want afgelopen week riep het Kremlin Oekraïne nog op om te garanderen dat het nooit tot de NAVO zou toetreden. Poroshenko zegt dat er plannen zijn die ertoe moeten leiden dat zijn land binnen zes jaar voldoet aan de voorwaarden voor het NAVO-lidmaatschap. Het Franse Front National heeft miljoenen euro's geleend bij een Russische bank. Volgens partijleider Marine Le Pen weigeren de Franse banken geld te lenen aan haar partij. Daarom zocht het partijbestuur contact met buitenlandse banken. Uiteindelijk was de Moskouse First Czech Russian Bank bereid 9 miljoen euro te lenen tegen een rente van 6 procent. Dat er grote spanningen zijn tussen Rusland, de EU en andere westerse landen is voor Le Pen geen probleem. Ze maakt er geen geheim van dat ze een bewonderaar is van de Russische president Poetin. Beveiligingsexperts zeggen dat er spionagesoftware is gevonden die zo goed is dat er wel een staat of een inlichtingendienst achter moet zitten. Het virus is gebruikt om overheden, bedrijven en personen te bespieden, meldt beveiligingsbedrijf Symantec. Er wordt gesproken van de meest geavanceerde spionagesoftware die tot nu toe is gevonden. Op een bedrijventerrein in Venray woedt een zeer grote brand. Een bedrijf dat kunststof verwerkt is in brand gevlogen. Volgens de brandweer zijn er geen mensen binnen. Omdat het windstil is gaat de rook recht omhoog... maar er wordt nog wel gemeten of er gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het weer vanavond wolkenvelden, maar ook opklaringen. Waar het helder is, kan er vannacht vorst aan de grond voorkomen. Ook mist is mogelijk. Morgen eerst nevelig, daarna wisselend bewolkt met wat zon bij zo'n 9 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files van de avondspits lossen nu snel op. Dit zijn nog de files op dit moment. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Muidenberg 2 kilometer. Op de A2 Amsterdam Den Bosch bij Utrecht 3. 6 kilometer file op de A5 de Westrandweg richting Amsterdam tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10. En de weg is daar ook dicht omdat de Koentunnel in beide richtingen dicht is door een technische storing. De A10 eh, Ring Zuid richting Den Haag bij de Rij 4 kilometer. Ring West richting Zaanstad bij Westpoort 2 kilometer vanwege die Koentunnel die dicht is. En eh, Ring Noord richting eh, Den Haag bij Knoop het Koenplein 2 kilometer file.